12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Wit-Rusland is oppositiekandidaat Tiganovskaya al uren niet meer gezien. Haar campagneteam weet niet waar ze op dit moment is... en de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen kan haar al uren niet bereiken. Op Twitter schrijft hij dat hij bezorgd is over haar veiligheid. In steden in Wit-Rusland zijn vanavond opnieuw protesten... naar aanleiding van de presidentsverkiezingen van gisteren. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Journalisten ter plaatse en oppositieleden zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. In de Zevenhuizerplas bij Rotterdam is een man verdronken. De man van 25 werd door een duikteam van de brandweer op het droge gebracht en gereanimeerd. Maar dat mocht niet meer baten. Vanmiddag werd ook al een jongen van zeven gereanimeerd... die volgens de veiligheidsregio ongeveer een kwartier in het water had gelegen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Veel leraren zien het niet zitten om de middelbare scholen helemaal open te laten gaan... zonder mondkapjes en afstandsregels. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een enquête van vakbond Leraren in Actie. In de regio Noord mogen middelbare scholieren vanaf maandag weer naar de lessen... in volle lokalen en zonder mondkapje. De leraren zeggen bezorgd te zijn over hun eigen gezondheid... maar ook over die van leerlingen en van mensen thuis. Reisbranchevereniging ANVR is niet blij met een nieuwe verplichting voor Nederlandse reizigers in Griekenland. Die moeten vanaf volgende week maandag kunnen aantonen dat ze maximaal drie dagen voor aankomst negatief zijn getest op het coronavirus. Volgens de ANVR is het een domper omdat het een extra belemmering is voor reizen naar het land. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 18 tot 25 graden. Morgen op veel plaatsen volop zon. In het zuiden stapelwolken en mogelijk een onweersbui.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 Nee, dat was een, eh, een album... Een, een album uit het vorige uur. Ik zit op het verkeerde lijstje te kijken. Songs from the Heart. Ja, daar gaan we mee beginnen van Edward de Lange. Ook een kort album. Ehm, van het eh, label Hard Dance Records, of tenminste, ja, zoiets. Ehm, de club van Ferry Shin, Shin uh, Sherry Vincent. Even netjes uitspreken, Sherry Vincent. Ehm, dan een werkje, nieuw werkje van de Canadees uh, François Couture. dat kan je terugvinden op de playlist die op peacefulradio.info staat. Dan natuurlijk James Asher, die eh, twee keer langskomt eh, met totaal verschillende werkjes. En eh, dan hebben we nog eens even kijken. Paul Vins natuurlijk. Paul Vins met Timeless Love. En dat is de enige Nederlander in dit programma. Maar wel heel fraaie muziek. Peacefulradio.info. Veel luisterplezier. listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. Asher, and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan. kufuna waqhumisa flako fezela manje emanzini olwandle ngaphansi komhlaba sekonakele ingcishi lengcepheshe zomkhathi zikukubala awubeki isikhukhula lezivunguzane zamagama ngamagama Cyclone Sambat, Hurricane Mary, Hurricane Matthew, Stormnet, basuka isiphepho wasiphuka waphela umhlaba washawona isihlenge zimanxiwa nxiwa kuqofo zinga flagu fezila mandla cyclone idai cyclone kenneth baphela bantu eAfrika sasha baba washabalala umhlaba yelele mama washawona oh. washabalala washabalala izizwe we baba izizwe zomhlaba washawona washawala washawala lumhla oh. washawala washawala lumhla Washaola, sashaba australia washawala lumhla eeurope washawona washawala lumhla eafrika sashaba washawala lumhla washawona washawala lumhla ubeli sashaba washabalala umhlaba washawona washabalala umhlaba upheli washabalala umhlaba upheli washaba washabalala umhlaba sashababa washabalala umhlaba washawula washabalala izikhukhula zamakama washabalala ohurricane mary hurricane stormlet washabalala isihlenge zimanxiwa washabalala umhlaba washawula washabalala umhlaba sashababa washabalala umhlaba sashabawa washabalala washawona washabalala umhlaba eafrika sashabawa washabalala umhlaba washawona washabalala umhlaba emelika sashabalala australia washabalala umhlaba eeurope washawona washabalala umhlaba sashababa washabalala umhlaba washawona oh.